Over alle spullen uit de EU moet straks 20% belasting worden betaald door de Amerikanen. India en China komen er nog veel slechter vanaf. Beleggers gaan er niet lekker op, zegt collega Ruben Ech van de economieredactie. Hij noemt de grootste dalers. ASML, ASMI, de chipbedrijven, die zitten een kleine 3% in de min. Maar je ziet ook bedrijven als Randstad en Shell die het slecht doen. De grootste verliezers zijn eh, de financiële instellingen. Banken zoals ABN AMRO en ING. Maar ook eh, betalingsverwerker Adyen. Europa wil met Amerika in gesprek over de heffingen... en heeft al gedreigd met een tegenactie. Hoe die eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Bewoners van een buurt in Enschede moeten verhuizen. Vorig jaar liep de boel bij hen onder water na een enorme hoosbui. Het riool stroomde over en straten stonden blank. Tientallen huizen zijn sindsdien dichtgetimmerd, omdat het nog een keer mis zou kunnen gaan. De woningbouw heeft hard gezocht naar een oplossing, maar zegt nu dat het hem niet gaat worden. Ze willen de 65 huizen gaan slopen. De inspectie waarschuwt voor vage beloftes op websites waarop bijvoorbeeld paarden- en ezelmelk wordt verkocht. De bedrijven beweren bijvoorbeeld dat hun producten corona kunnen genezen of helpen tegen eczeem en allergieën. Dat is niet bewezen. De webshops hebben een officiële waarschuwing of een boete gekregen. En een bekende Belgische YouTuber heeft de naam onthuld van een geneeskundestudent... die deze week is veroordeeld voor de verkrachting van een medestudent. Die kreeg van de rechter alleen een boete en geen celstraf... omdat hij een talentvolle jongen zou zijn, zonder strafblad. YouTuber Acid vindt er wat van. Dit is hem. Dit is de verkrachter die een prijs heeft gekregen van de rechtbank. De talentvolle jongeman. Let's cut the crap. Dit is zo so fucked. De rechter vermeld dat hij een getalenteerde, professionele jonge man is. Terwijl dat net bevestigd is dat hij een medestudent verkracht heeft. Het is niet de eerste keer dat Acid namen van daders online slingert. Dat deed hij tijdens, een tijdje geleden ook in de zaak van Sanda Dia. Die jongen overleed tijdens een studentenontgroening. De organisatoren kregen toen alleen taakstraffen. Het weer, prima lentedagje, zonnig, droog en behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het max 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 Minister Klever voor Buitenlandse Handel zegt dat er veel banen op het spel staan door de hogere importtarieven die president Trump wil invoeren. Klever wil samen met andere EU-landen om tafel met de VS om de importtarieven weg te krijgen. Een zeer grote brand in een natuurgebied in Budel-Dorplein vannacht is mogelijk aangestoken. Bij de plek van de brand werd een etiket van een wasbenzinefles gevonden. Het weer zonnig en droog. Er staat een matige oostenwind en het wordt 19 tot 21 graden.